I've looked at life from both sides now, from win or lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't de beste Nederlandse zangers uit de jaren 70. Maakte geen echt grote hits helaas. Maar het was wel fantastisch dit toch? Aan het begin van de show. Je hoorde Houston met een van zijn drie of vier hits, kleine hitjes. Het heette Both Sides Now. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze, ja, mooie late avond. Na tijdens eigenlijk nog een spannende verkiezingsavond. Ik ben ook benieuwd naar de uitslag. Eh, er is al veel te zien. Eh, maar ja, wij zijn een regionale eh, ja, een regionaal programma. Dus het is overal net even iets anders. Dus ik kan nou niet zeggen hoe het hier zit. Want dan doe ik de mensen ergens anders tekort. Maar het ziet er allemaal heel bijzonder uit vanavond. Dus en, eh, wat me ook een beetje tegenvalt, is de opkomst. Maar dat is een persoonlijke mening. Hè? Moet je me verder niet op aanspreken, eh, uh, denk ik. Nou, mag wel, maar dat hoeft niet in de show. Laten we het daar eens over hebben vanavond. We gaan het hebben over een tentoonstelling. Ode aan de Gorzen. Wat is dat nu weer? Nou, heel interessant. Zeker de moeite waard om eens naar te gaan kijken. En er is ook nog een groot ruilfeest. Dat komt er ook aan. Wat daar te ruilen valt, dat hoor je straks. En Han van der Horst, die gaat het eh, hebben over de verkiezingsavond. Want hij heeft zitten kijken en heeft al zo zijn mening klaar ja, tot op het moment van nu. Dus het is een hele actuele motie. Luister mee, hier naar de late avond, want het komt er allemaal aan. Hier zo bij jouw lokale omroep. so long. Dit is de late avond. No prayer sounds more beautiful than your name. You bring the voice of hope to me again. And when you rise to find your dream. are one beneath the stars. When your spirit wanders on the wind. nothing to show. Look inside for love, and we'll find hope. For there are times we fear the past. There's always one thing that will last. And when the walls of doubt surround be there De talentvolle zanger Arno Kolenbrander. Zong eh, natuurlijk in vele musicals. En won ook muziekwedstrijden op televisie. Maar echt grote hits had hij niet. Maar wel een mooie deze uit 1996. Je hoorde Hope en daarvoor Peter Gabriel met In Your Eyes. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. We gaan op visite bij een tentoonstelling. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over een tentoonstelling Ode aan de Gorzen. En wat de Gorzen zijn, dat ga ik vragen aan Mieke Wigmans, want die is in de studio. Mieke, welkom. Nou, dankjewel weer voor de uitnodiging. Eh, even van de Gorzen. De Gorzen, ja. In Schiedam, hè? Ja, Speciale we in, eh, plek. Schiedam-Zuid, ja. De, ja. Gorzen is, de Gorzen ligt tussen de brug in, hè. Ga je de brug over, is Schiedam-Zuid. Oké, ja, ja. ja en, en, en ja, geboren zijn we Gorzenese. En daar komen wonen later zijn we Gooizenaren. Oh, dat is ook nog een verschil natuurlijk. Ja, dat is ook nog een verschil. Je bent niet zomaar een Gooizenees hoor. Dat word je ook niet na 20 of 30 jaar. Daar zijn ze heel strik in. <laughs> Oké, maar in ieder geval, jullie hebben daar een tentoonstelling. We komen zo op terug, wat je daar doet. Want je hebt nog iemand meegebracht naar de studio. Ja, onze mooie fotograaf. Ja. Polina Nazetkina. Ja, klopt. Uit Rusland, hè? Ja, klopt. Oorspronkelijk. En hier helemaal eh, terechtgekomen en geïntegreerd geraakt? Eh, ja, dus ik eh, woon hier bijna zeven jaar en ja, ik heb mijn examen gedaan. Okay. ook Nederlandse paspoort gekregen. En je hebt een rol als fotograaf bij die tentoonstelling gehad. Ja. ja. Was er veel te vertellen over de Gorsen dan dat jullie, want jullie staan echt met die tentoonstelling in het museum, hè? Ja, nou, dat is toch ook weer... <laughs> dat is weer te leuk voor woorden dan we gewoon naar het museum mogen. Ja, we hebben een hele afdeling in het Stedelijk Museum in Schiedam, hier. En eh, ja, die senioren die hebben wat, wel wat, wat te vertellen. Senioren? Dat, ja, eh, dat, zijn dat, senioren. We hebben er iets van twintig senioren die, eh, die door uh, Paulina op de plaats zijn gezet. Mhm. En Paulina is de wijk in gegaan bij die senioren thuis. En die jongeren hebben het verhaal opgehaald bij de foto van de senioren. Dus die zijn thuis op de koffie en de thee bij de senioren gegaan. Ah. En die hebben met die senioren lekker zitten kletsen. En er is ook een heel mooi verhaal wat eronder komt te staan samenwerkingsproject, zou je kunnen zeggen, van jongeren en ouderen dus. Ja, zeker. Want dat is de bedoeling. Dat is wat jongeren, wat JNS eh, natuurlijk altijd doet. Jong en oud verbinden door middel van projecten. En Paulina, wij konden Paulina niet, maar ik kwam met haar in aanraking. Ik zei, joh, wat, wat vind jij leuk om te doen? Ja, ik maak graag foto's. Ik ben, ik fotograaf. En ik zei, nou, eh, kunnen wij eens aan de thee? En zo is het eigenlijk <laughs> geboren dat uh, Paulina dat mooie project bij ons in de Goois is gaan doen. Ja, en foto's museumwaardig, want die staan nu in het museum. Ja. Die hangen daar toch? Ja, ja. is zo bijzonder. Ongelooflijk. <laughs> ja? Eh, verrast, heb je dat erg verrast? Dat Heel erg verrast, ja. Want je bent fotograaf van huis uit, professioneel of... Eh, ja, ik ben een uh, eh, professioneel uh, fotojournalist. Maar nu ben ik ja, zzp'er, een zakelijke fotograaf. Ja, en... Maar deze project heb ik gemaakt als vrijwilliger, want ja. ik vind het gewoon leuk portretfoto's maken is nog iets anders dan journalistieke foto's, denk ik. Nou, eh, ik hou van mensen en ik werk altijd met mensen. En oh, ja, dus eh, ik maak een klein verhaaltje door mijn foto's. Door, dus in deze project zit een stukje tekst onder de foto's, maar ook foto's zijn ook verhaal. Dus Spreken voor zichzelf zou je kunnen zeggen. Ja, daar kan ik wel even een voorbeeld over geven waar Paulina het nu over heeft. Zij is bij een senioren thuis waar de, haar man is overleden. Mhm. En eh, ze heeft deze senior op de plaat gezet. En toen dacht ik van, het kwam ze terug. Dus Mieke, ik heb wat voorbeelden. Ze liet dat zien. En ik moest zo huilen bij die ene foto. Ik zeg, ik, ik kan alleen maar huilen. Die mevrouw die is op de foto gegaan met, het, met, eh, met eh, een lijst van haar man in, in een foto van haar man. man. foto, ja. Nee, die heeft ze dus vast. Die heeft ze vast. Ik wil alleen maar met mijn man op de foto. Ach. En ja, ik kon alleen maar huilen omdat ik me, die mevrouw ken ik ook al mijn hele leven vanuit de Goorze. Dus zij weet precies die snaar te raken om de mensen echt persoonlijk op de foto te zetten. Dat is een uniek ja, ik vind dat dat is echt uniek. Ja, ja. Dat moet je kunnen. Nou, waren ze trots? Die senioren zijn zo trots. Toen ik vertelde dat ze naar het museum gingen, toen zaten ze eigenlijk een beetje met de mond open. Wat, wij? <laughs> wij? ja. ja, jullie gaan naar het museum. Ja, ze zijn super trots allemaal. Dat is heel belangrijk, denk ik. Nou, ze kunnen heel veel leren van de senioren. Maar andersom, die senioren leren we heel veel van de jongeren. Want dan zitten ze thuis en weten ze weer iets met de televisie niet. Dan sturen we weer een van de jongeren. Of een telefoon. <laughs> waar ik zelfs wel eens moeite mee heb. Dan eh, nou zeg ik tegen de jongeren, hoe doen jullie dat dan? Allemaal te vinden in het museum. Die prachtige tentoonstelling over de Gorsen. En als mensen meer willen weten over de stichting J DNS-projecten. Dan uh, heb je ook nog sociale media waar dat allemaal op staat. we staan op eh, Facebook, we staan eh, op LinkedIn, we staan op Instagram, we staan nou ja, overal op TikTok. We staan overal op. Ja, dan kan je het overal vinden. Ja. Een prachtig project. Ik wens je daar heel veel plezier mee. En dank voor het gesprek Mieke Wigmans en Paulina Nazetkina. j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. je me suis assis auprès de son âme. Mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider.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 De vrouw met pluimen. En een lawaai van je welste. Shirley Bessie. It must be him dus uit 1967. Zo lang geleden alweer. En Christophe ervoor met Aline. Zo meteen gaan we luisteren naar een eh, column van Han van der Horst. Het is verkiezingsavond. Het loopt ten einde komende vrijdag weten we precies hoe de zetels zijn verdeeld in jouw gemeente. Dus, eh, en nu al hier en daar een eh, mooie voorspelling. Je hoort het allemaal natuurlijk wel later op de radio. Maar uh, Han heeft er vast meegekeken en heeft zo al zijn mening. Je hoort het zometeen na deze prachtige van John Legend. Everybody Knows. gets harder every day, but I can't seem to shake the pain. I'm trying to find the word to say, please stay. It's written all over my face that I can't function the same when you're not here. I'm calling your name and no one's there. And I hope one day you'll see nobody has it easy. I still can't believe. I guess. Cause everybody knows that like you just don't De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik ben benieuwd of u vanavond naar de televisie hebt gekeken. En als u dat deed, koos u dan voor de uitslagen van de raadsverkiezingen? Of toch voor een spannende Netflix-serie. De kans is groot dat u schouderophalend aan de politiek voorbij gegaan bent. Belangstelling voor lokale verkiezingen loopt immers al sinds jaar en dag terug. Als ik zo vrij mag zijn dit op te merken, en dat is dan omgekeerd evenredig met het gekanker op de gemeente in kroeg en op verjaardagen. Het lijkt wel of de burger het plaatselijk bestuur de rug toekeert zijn straks raadhuizen waarin men moet constateren dat nog niet de helft van de kiesgerechtigden op is komen dagen. Ook in onze streken, juist in onze streken. Nu oppassen, Han. Maak er geen strafpredicatie van. Verveel je luisteraars niet met allerlei betogen over het belang van de lokale democratie. Zeg niet wie aan de stembus voorbij gaat, heeft later geen recht van spreken meer, want dat is een denkfout van je Ze Doe dat niet. Stembussen zijn toch al gesloten. De opkomst was dus laag en degenen die wel kwamen stemmen hebben gezorgd voor een ongehoorde versnippering in de gemeenteraden. Bij mij in Schiedam geldt een fractie met vijf zetels tegenwoordig voor buitengewoon groot. Dat is wel eens anders geweest. Ik ben een oude heer. Toen ik belangstelling voor de politiek begon te ontwikkelen, zaten we ruim voor 1965. De gemeenteraad van Schiedam telde 35 zetels. Ongeveer 40% tot de helft daarvan viel bij elke verkiezing standaard toe aan de Partij van de Arbeid. Daarna volgde de Katholieke Volkspartij met 9 of 10 zetels. De protestants-christelijke groepering, waarin de antirevolutionaire en de christelijk-historische samenwerkten, bracht het altijd wel tot een zetel of acht. De VVD kreeg één of twee raadzetels, de Communistische Partij van Nederland de enige die dan nog overbleef. Sinds de jaren 20 van de vorige eeuw werd die bezet door een lid van de familie Collé. Eerst vader Willem, daarna zoon Eve. Na de verkiezingen bleef het college, dat bestond uit twee PvdA'ers, een katholiek en een protestant, gewoon aan. Dat zorgde voor een grote continuïteit in de plaatselijke politiek. Wethouders zaten er vaak genoeg al sinds 1946. Ik herinner me ook de jaren dat in Rotterdam de PvdA in de raad de absolute meerderheid had. En op 1 mei liet burgemeester André van der Lauw de rode vlag als thuis. Maar tegenwoordig is de gemeenteraad een lappendeken van partijen. Er moet een formateur van buiten worden ingehuurd om college te vormen dat min of meer kan rekenen op een meerderheid. Zo krijgen al die partijgangers met hun kleine fractietjes de kans weken lang binnenhofje te spelen. Met alle één partijleidertje. Vroeger waren wethouders lid van de gemeenteraad nu mag dat niet meer. Ze komen om zo te zeggen van buiten, soms van ver buiten de gemeente. De afgelopen jaren is er een groep beroepswethouders ontstaan die van gemeente naar gemeente hopen. Misschien Zit er in uw gemeente ook wel zo'n zwerver op het kussen? Ik heb een advies aan al die fractieleidertjes en al die formateurtjes. Het heeft geen enkele zin een gedetailleerd collegeprogramma uit te stippelen. We leven momenteel in hoogst onzekere tijden. We leven bij de dag. We weten absoluut niet wat voor gevolgen de oorlog in het Midden-Oosten zal hebben. Daarom is een gedetailleerd collegeprogramma niet lang houdbaar, misschien maar een maand of wat. Dat kan door veranderende omstandigheden zo de prullenbak in. En dan moet je improviseren. Schrijf een kort stuk op hoofdlijnen, stel prioriteiten en gebruik dat als leidraad. Beloof weinig tot niets en laat geen burgers in de steek als er dingen mislopen. Dan zal het waarachtig wel lukken. En dan nu een loflied dat voor elke gemeente geschikt is.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 We gaan, schat. Ga, schat, want je moet. Ik weet, je moet. Als het even komt. Zo'n beetje windkracht 9. <laughs> Jawel, van Gladys Grace. Met een prachtig nummer afscheid. in de late avond. Zometeen gaan we het eh, hebben over iets totaal anders. Ook interessant. We gaan het hebben over het grote ruilfeest. Het komt eraan. Wat is dat ruilfeest? En wat kun je dan beleven? Dat hoor je zo na maan. En Perfect World. I'm waiting for the sun to shine. I'm holding back the darkness from the night. Hold on till the morning light. It's not too late, not too late. Raise your eyes. Why do we always cross the line? Oh, tell me now, tell me. In dit onderwerp ga ik praten over het grote ruilfeest. En dat doe ik met Lotte van der Laar en Jackie Kerklaan. Allebei welkom, dames. Dankjewel. het grote ruilfeest, het komt eraan. Dat klinkt heel spannend. Ja, dat is het ook. Want we gaan het dit jaar groots aanpakken eh, dan de vorige jaren. Normaal deden we het altijd op ons kantoor. Mhm. Maar we gaan nu een echt evenement organiseren op het Land van Belofte in Schiedam. Waarin eh, ja, we zoveel mogelijk... Eh, spullen die we inzamelen eh, op het grote relfeest aan de kinderen mee willen gaan geven. of gaan ruilen in ieder geval. Ja, ruilen. Ja. Dat is de bedoeling. Hè? Ja. Inleveren is goed, maar weer iets meenemen mag dan ook. Zeker weten. Nou ja. de spullen worden eh, van tevoren eh, ingeleverd. Waardoor we die op het ruilfeest ja, kunnen gaan ruilen. Je zei net van, um, de, nou ben ik even de naam kwijt, van de stichting. Eh, stichting de Kleine Ambassade. Kleine Ambassade. <laughs> dat, is ja, ja. dat is een stichting die, ehm, wat doet die eigenlijk precies? Ja, wij zetten ons in eh, eh, voor kinder- en jongerenparticipatie. En dat is ja, rondom allerlei verschillende projecten die we bij gemeentes doen, ministeries, maar ook hier in Schiedam eh, als je het, eh, doelt op het Afval de Game, is dat een duurzaamheidsfestival. Wat we door de hele gemeente eh, met groep 6 doen. Met, samen, samen met de gemeente Schiedam en Irado dus dat is ook weer iets heel anders eh, wat we doen. Dan bij Rado denk ik meteen aan afval. Dat is het. Maar het is wel afval, maar jullie willen zoveel mogelijk afval ook weer hergebruiken. Ja. Denk ik dat dat toch de bedoeling is. Klopt. Eh, we doen naast het grote ruilfeest uh, zijn we nu bezig met de wijkactiviteiten. Groep 6 is druk bezig met opdrachten rondom duurzaamheid, mm afval scheiden. Dus ze leren daar meer over. We kletsen over tips hoe je beter kan eh, scheiden bijvoorbeeld. En Jackie, komt de boodschap aan? Eh, ja, dat denk ik wel. De kinderen zijn heel enthousiast. Eh, de campagne die wij hieromheen maken is dat we samen naar minder afval willen in Schiedam. Mhm. En zeker door het ruilfeest... Um, laten we de kinderen zien dat spullen dus niet weggegooid hoeven te worden, maar zeker een tweede leven kunnen krijgen. Hoe gaat dat precies in zijn werk, dat grote ruilfeest? Want eerst moet je de spullen hebben natuurlijk. Vertel. Ja, klopt. <laughs> Ja, wij, eh, ja eigenlijk kan je elke dag eh, bij ons eh, op het kantoor spullen komen inleveren. dat is van 1 tot half 5. Wij zitten op de Broersvest 205. Oké. En we hebben wel specifieke categorieën die we het liefst eh, eh, zouden zien mhm. ingeleverd worden. En dat is eh, kinderboeken, kinderkleding, speelgoed en spullen voor op de kamer. Maar in principe kun, ja, kan je tot 1 april eh, bij ons spullen komen inleveren. Ja, En op 1 april eh, ligt dat dan allemaal klaar om meegenomen te worden weer? Ja. kun je dan ook nog weer inleveren? Nou, je krijgt dan een, eh, een soort van strippenkaart. En dan kan je eigenlijk alle categorieën langs om wat moois uit te kiezen. Oh, dus jullie sorteren het uit en zorgen dat het... we zijn nu al... bij elkaar en de brandweerauto's bij elkaar bijvoorbeeld, die noem maar wat. Ja, we zijn nu al bezig. we hebben al heel veel spullen. Maar ja, we zijn nu met vrijwilligers die ons komen helpen helpen bezig om de spullen te categoriseren. Ja, ja. Om eh, ja, daar een beetje orde in te scheppen. Ja, Mensen die daar meer over willen weten, kunnen die bij jullie terecht op de sociale media? Zeker Ik denk dat er alles wel op staat. Ja, we hebben een uh, eh, apart eh, afval de game Instagram. maar je kan natuurlijk ook via de kleine ambassade ons vinden. Ja. Het is, Jackie, een ruilbeurs of komen er ook nog andere activiteiten tevoorschijn? Ja, we hebben ook nog andere activiteiten. Eh, zo komt het Repair Café. Dus je kan je kleding laten maken, je kan wat elektronica. Eh, ja, kunnen, ze, herstellen. Ja, ja, ja. Eh, dus dat hoeft niet weggegooid te worden. we hebben een activiteit waarbij we knutselen met afval. Mhm. Ehm, en we hebben een stukje waarbij we kinderen opmaken, hun haar gaan doen, waarbij ze nieuwe kleding kunnen showen. Dus dat genoeg te doen tijdens de ruilbeurs. Zeker, ja. Duidelijk eh, hoe dat zit. Het grote ruilfeest dat komt eraan op 1 april in ieder geval. En Lotte van der Laar en Jackie Kerklaan, zij vertelden erover. Dames, heel veel succes daarmee. Dankjewel. En dat alle kinderen maar weer weten dat je niet alles hoeft weg te gooien. Nou, bijna niks weg hoeft te Precies. gooien. Precies. Samen naar minder afval. Nogmaals dank. En 1 april, dat is geen grapje. Het is maar dat je het weet aan het einde van deze aflevering van de late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Het was weer fijn dat je erbij was. En ehm, ik ben er overmorgen weer met een nieuwe aflevering van de late avond. Dus wees er dan ook weer bij. Morgen zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus ik wens je voor zometeen mooie dromen als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken natuurlijk zoals altijd een hele goede wacht. En tot besluit van deze show Because I Love Majority One. Mooie nacht. thank you